Little dancer. Oh, that's positively. that's jazz. Now you have jazz. Want dit is CFM Jazz de zondagse wekker op de Zandvoortse Radio. Vandaag bij jullie thuis bezorgd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, en Bentveld en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk ook een goedemorgen aan onze internetluisteraars in onder andere Boertangen, Dokkum, Bergen op Zoom, Hamburg en waar ook verder ter wereld. Gisteren was het groot feest, Koninginnedag. Vandaag is het ook feest, het wordt alleen wat minder gevierd dan vroeger. Het is namelijk 1 mei, de dag van de arbeid. Laten we er in CFM toch een beetje een muzikaal tintje aan geven. Met de worksong van cornetspeler Ned Adderley en zijn quintet. Hij kondigt het zelf aan met de mededeling dat dit compositiewerkje hem bepaald geen windeieren heeft gelegd. De worksong. Right now we're going to play my favorite song. This is a request for me. This next one. because I wrote this next song. And uh, of course, many of you have heard this is the song that made the most money for me of any song that I ever wrote. So we're going to play this song. And uh, we hope you enjoy it. Here's the work song. The work song. verrassende uitvoering van How High the Moon door het Modern Jazz Quartet. Met een mysterieus lang intro van Miles Jackson op de vibes en Percy Hees op de bas. Het was een live opname uit 1960 van een concert in Ljubljana in het toenmalige Joegoslavië. Maar die opname werd pas in 1995 op cd uitgebracht, ten nagedachtenis aan de een jaar eerder overleden drummer Connie Kay. En nu we dan toch even aan te eh, herdenken zijn. De Italiaanse jazztrompetisten Enrico Rava en Paolo Fresu brachten in 1999 het album Shades of Chat uit. Een eerbetoon aan hun voorbeeld Chet Baker. Naast Rava en Fresu horen we op piano Stefano Bolani, op bas Enzo Pietro Paoli en op drums Roberto Gatto. Line for Lions. I should lose you The stars would fall on the sky If I a mournful refrain And I would wander around Hating the sound of rain with you beside me. rose would bloom in the snow with you beside me. floor Cause I gave you my love But I was living a dream But living I lost you. dat was de opvallende stem van de Amerikaanse jazzzangeres Betty Carter, overleden in 1998. Zij gebruikte haar stem eigenlijk als een instrument. Als ze zong, improviseerde ze net zoals een trompetist of een saxofonist. Ze ontwikkelde een eigen stijl waarin ze, waarin ze het avontuur niet uit de weg ging. Ze zocht echt de grenzen op. Betty Carter wordt dan ook beschouwd als een van de grootste jazzzangeressen van de tweede helft van de vorige eeuw. Zij zong nu hier in CFM Jazz If I Should Lose You. En dat werd in 1993 opgenomen tijdens een concert in de Royal Festival Hall in Londen. Met aan de piano Jerry Allen. Als we België en jazz zeggen, duikt natuurlijk meteen de naam van Toet Tielemans op. Maar de Belgen hebben ook een grootheid op de gitaar. Fabien Lavertin. Hij geldt als een van de belangrijkste hedendaagse exponenten van de gypsy jazz. In 1950 geboren in de Romani-gemeenschap in Manouche. En hij begon zijn, op zijn vijfde leeftijd gitaar te spelen. De muzikaliteit zat al in de familie, want zijn vader speelde viool en een andere broer eveneens gitaar. We gaan Fabien Lavertin beluisteren op een opname uit 1993, The Man I Love. stukje klassiek op het ritme van de bossa nova. In 1963 nam bariton-saxofonist Jerry Mulligan samen met onder andere trombonist Bob Broekmeyer en trompetist Art Farmer een album op dat met de naam Nightlights. En daarop verscheen de net gedraaide prelude in E mineur van Frédéric Chopin. Na een prelude maar eens een rhapsody maar deze is niet op klassieke leest geschoeid. Hij komt uit de popmuziek vandaan. I Hear a Rhapsody, gespeeld door Art Blakey's Jazz Messengers anno 1961. En daarin excelleerden toen Wayne Shorter op tenor, Kurt Veller op trombone, Lee Morgan op trompet en Bobby Timmons piano. butterfly blossoms bliss, while they're waiting for her kiss. Panonica, my butterfly, fluttering one, fair and bright as the sun, light as wind embracing the sky colorful wings Soft and gaily painted things Panonica, my butterfly Like the lovely flowers I wait for hours Just to feel that touch The touch that I love so much One and capture my butterfly. Delicate things such as butterfly wings. Poets can't describe though they try. Love played a tune when she stepped from her cocoon. Pananeka, my butterfly. such as butterfly wings. Poets can't describe, though they try. Love played a tune when she stepped from her cocoon. Panonica, my lovely, lovely little butterfly. Lovely butterfly. Al vaker heb ik verteld dat pianist Silonius Monk vaak een onmogelijk mens was om mee samen te werken. Maar hij liet prachtige muziek na en daarvan stelde zangeres Carmen McRae in 1988 een album samen.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 De aangevallen moskee staat in het centrum van Daraan en is de afgelopen weken het symbool geworden van het protest tegen president Assad. Ook op andere plaatsen in Syrië was het gisteren weer onrustig. Er zijn ook berichten dat twee belangrijke oppositieleiders zijn gearresteerd. Op Koninginnedag hebben zich nergens in het land grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden 198 mensen gearresteerd. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Het was op veel plaatsen enorm druk. Eindhoven raadde mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En in Arnhem en Utrecht werd geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. De Libische regering meldt dat de jongste zoon van kolonel Gaddafi en drie kleinkinderen gisteravond zijn gedood bij een luchtaanval van de NAVO. De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van zoon Saif al-Arab. Maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Mogelijk was het een afrekening in het criminele milieu. En dressuur Amazone Adeline Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker gewonnen. Met haar paard Jerich Parsifal was Cornelissen de sterkste op de kuur op muziek en donderdag won ze al de Grand Prix. Titelverdediger Edward Gal, dit jaar niet met Totilas, eindigde als vierde. Het weer... Het is zonnig en droog en het wordt vanmiddag 18 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog met maximaal rond 17 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.